Gert met het NOS Journaal. Aanleiding is de EHEC-bacterie die Duitsland al een week teistert. Volgens de Duitse horecavereniging is de vraag naar rauwkost de afgelopen dagen sterk gedaald. De vereniging noemt de uitbraak tragisch voor restaurants die zich op gezond eten richten, zoals saladbars. Consumenten laten verder massaal tomaten, augurken en salades links liggen uit angst voor besmetting met de EHEC-bacterie. Een verkooporganisatie van Nederlandse komkommertelers laat een Duits instituut onderzoek doen bij al haar leden. Zo hoopt de organisatie aan te tonen dat er niets mis is met Nederlandse komkommers. De telers zitten met een grote strop. Door een uitbraak van de e coli bacterie in Duitsland is de export naar het land helemaal stilgevallen. Ook de Nederlandse telers ondervinden de gevolgen. 50% van de Nederlandse komkommers wordt naar Duitsland geëxporteerd. Ongeveer 30 mensen hebben een ticket gekocht voor een ruimtevlucht vanaf Curaçao vanaf 2014. Dat zeggen de initiatiefnemers van het ruimtevaartproject. De prijs van een reis naar de ruimte vanaf Curaçao is voor de eerste 100 passagiers 67.000 euro. Daarna daalt de prijs tot de helft van dat bedrag. De reis naar de ruimte duurt ongeveer een uur, waarbij een hoogte van 100 kilometer boven het aardoppervlak wordt bereikt. Volgend jaar wordt een eerste testvlucht gemaakt. De aanklager betaald voetbal is begonnen aan een onderzoek tegen de keeper van FC Zwolle, Diederik Boer. Die zou gisteren in de beslissingswedstrijd tegen VVV een slaande beweging hebben gemaakt naar een ballenjongen. Boer heeft tot morgenmiddag 12 uur de tijd om te reageren. De doelman van Zwolle werd eerder dit jaar lang geschorst na een rode kaart tegen Sparta. Het weer eerst nog zonnig en warm. Vanavond vanuit België regen en onweersbuien. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later opklaring in het westen. In het oosten is het nog lang bewolkt en valt af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. De avondspits komt wat langzaam op gang. Er staat bij elkaar 86 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. En die staan dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het knooppunt Rotterpolderplein 4. A10 de ring Amsterdam tussen Geusveld en knooppunt Koenplein 3. En tussen Osdorp en Afritdraai ook 3 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Ouderen en Bunnik 7 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij de Alfred Berk van de Rode Reis 3. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 4 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam bij Papendrecht 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam Feyenoord 3 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 6.